uur. is door Almegens met het NOS-journaal. In San Bernardino, een stad in Californië, zijn zeker drie mensen doodgeschoten en mogelijk twintig verwond. De schietpartij was bij een zorgcentrum voor gehandicapten. De politie heeft het over één tot drie schutters. Er zijn berichten over drie blanke, zwaar bewapende mannen in militaire kleding. Niemand is nog aangehouden. De nieuwszender ABC meldt dat de schutters mogelijk in een zwarte SUV zijn weggereden. De situatie bij het zorgcentrum is chaotisch. Gewonden worden op brancards weggevoerd en het gebouw zou nu worden doorzocht. San Bernardino ligt 90 kilometer ten oosten van Los Angeles. Een man uit Urk is veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot doodslag op een meisje van 18. De eis was 18 jaar cel, maar volgens de rechtbank kon moord of doodslag niet worden bewezen. Het lichaam van het meisje werd vorig jaar oktober gevonden in een uitgebrand chalet op een camping in Emmeloord. Ze was overleden door de brand, maar voor die tijd meerdere keren op haar hoofd geslagen met een steen. Volgens de rechtbank is er genoeg DNA-bewijs dat de man het meisje heeft geslagen. Maar er is niet genoeg bewijs dat hij ook de brand in het chalet heeft gesticht. Een echtpaar uit Koevoorde en hun zoon zijn opgepakt op verdenking van fraude met kansspelbelasting en het witwassen van de opbrengst. Het zijn een man van 70, een vrouw van 73 en hun zoon van 42. Ze zouden voor 400.000 euro hebben gefraudeerd. Het echtpaar heeft een bedrijf in Duitsland dat gokkasten exploiteert. Die kasten staan ook in Nederlandse horecazaken, maar sinds 2013 hebben de verdachten in Nederland geen kansspelbelasting afgedragen. Bij de actie zijn een woning en een bedrijfspand in Emmen en Koevoorde doorzocht. De Duitse autoriteiten hebben het bedrijfspand in Duitsland doorzocht. Het weer in het oosten en zuiden van het land opklaringen, op andere plaatsen bewolking. Morgenochtend is er in het oosten en zuiden eerst nog wat zon. Maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking geleidelijk toe.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 hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show. Eh, welk nummer? 1131. Moest er eens even over nadenken. We gaan weer beginnen aan een twee uur durend uh, New Age muziekprogramma hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. Het eerste cd'tje is weer een nieuwe cd. De artiesten niet. Zij heet eh, Pas de Castillo. En, maar haar nieuwe cd heet Nou. Gewoon Nou. Nu dus. Ehm, daar gaan we lekker naar luisteren. Daarna, eh, oh ja, daarna nog een nieuwe cd. Eh, music for Sex and Meditation. Nou, een beetje een merkwaardige combinatie. Ehm, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. peacefulradio.eu Info apenstaartje peacefulradio.eu voor reacties. Veel luisterplezier. ¿Conocéis que las heridas? Claro que sí. ¿Conocéis que las heridas? Claro que sí. ¿Conocéis que las heridas son el precio de vivir? ¿Conocéis que las heridas son el precio de vivir? triste trópico de azúcar, hilvanado con la luz. Triste trópico de azúcar, hilvanado con la luz. Dulce mundo de aguardiente, alguien baila y eres tú. Dulce mundo de aguardiente, alguien baila y eres tú. Pues el arte es puro juego, que es igual a pura vida. Pues el arte es puro juego, que es igual a pura vida. Que es igual a puro fuego, veréis en la encendida. Que es igual a puro juego, veréis en la encendida. Hiladores de los sueños. Conocéis los invisibles, hiladores de los sueños. Son dos la verde esperanza y el torvo miedo. Apuesta tienen de quién y le más y más ligero.